Leden van het CDA kunnen hun stem nog uitbrengen tot 12 uur vanmiddag. Morgen hoopt de partij de nieuwe leider bekend te maken. Door de coronacrisis kunnen jonge wetenschappers hun onderzoeksprojecten niet afronden... en dreigen eerdere investeringen in de sector verloren te gaan. Belangengroepen van wetenschappers vragen het kabinet daarom in een brandbrief... om een steunpakket van 350 miljoen euro. Jonge onderzoekers met tijdelijke contracten moeten vaak binnen een bepaalde tijd hun project afronden... maar door corona ligt hun werk stil terwijl het geld uit hun beurzen opraakt. Vakcentrale FNV probeert via de rechter af te dwingen... dat een transportbedrijf strafrechtelijk wordt vervolgd, meldt NRC. Het bedrijf Brinkman Trans-Holland zou de Nederlandse CAO omzeilen... door via een constructie goedkope Oost-Europese chauffeurs in te zetten. FNV hoopt via een zogeheten artikel 12-procedure vervolging af te dwingen. Het bedrijf zegt tegen de krant niets verkeerd te doen. De fossiele energiesector krijgt jaarlijks zo'n 8 miljard euro aan staatssteun van de Nederlandse overheid. Eigenlijk zou die steun uiterlijk dit jaar afgebouwd zijn, beloofde de overheid nog in 2013. Het ministerie van Economische Zaken zegt het bedrag van 8 miljard uit het rapport van Milieudefensie en Oil Change International niet te herkennen. In Rotterdam is gisteravond een jongen van 14 neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee meisjes van 17 aangehouden. Een van hen komt uit Rotterdam, de ander uit Vlaardingen. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Het weer de dag begint bewolkt en vanochtend valt er nog geregeld een bui. In de loop van de middag is het vaker droog en het wordt vandaag een graad of 18.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 A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, vision in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If that an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. He can play the honky tonk like anything.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 Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Well, I hadn't seen your face around town a while, so I greeted you with an annoying smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she would won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say was, hi, George, meet my fiance. Gun, guns, having some fun. Crazy ladies, keep them on the run.